Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het centrum van Den Bosch is een studentenflat ontruimd vanwege een grote brand. Het vuur ontstond rond half drie vannacht op de tweede verdieping en sloeg over naar de derde. De rook verspreidde zich door de hele flat. Daarom werden alle 60 woningen ontruimd. Voor zover bekend is er niemand ernstig gewond geraakt. Na Europese leiders en de NAVO heeft ook de VS een verontwaardiging uitgesproken... over het onderscheppen van een Ryanair-vliegtuig door Wit-Rusland. Het toestel met aan boord journalist Roman Protasevich... werd gisteren gedwongen te landen in Minsk, waar Protasevich werd gearresteerd. De Amerikaanse minister Blinken spreekt van een schokkende actie... en eist dat de journalist onmiddellijk wordt vrijgelaten. Justitie in België roept de voortvluchtige militair Jurgen Konings op... contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt. De oproep lijkt bedoeld om de zaak zonder geweld tot een goed einde te brengen. Er wordt al bijna een week naar Konings gezocht... omdat hij mogelijk zwaar bewapend is. In een afscheidsbrief suggereert hij geweld te gaan gebruiken... tegen de overheid en virologen. De dodental van het ongeluk met een kabelbaan in Italië is opgelopen tot 14. Een van de kinderen die was overgevlogen naar een ziekenhuis is daar gisteravond overleden. Bij het Lago Maggiore in het noorden van Italië stortte een cabine met 15 mensen naar beneden toen een kabel het begaf. Onder de doden zijn volgens Italiaanse media Duitse toeristen. In Nijmegen hebben duizenden fans van NEC de promotie van hun club gevierd... na de uitzegen op NAC Breda. Bij het Goffertstadion werd de spelersbus feestelijk onthaald. Vanwege de coronaregels mocht dat eigenlijk niet... maar burgemeester Bruls kneep een oogje toe. In Breda ontstonden relletjes toen teleurgestelde NAC-supporters vernielingen pleegden. De ME greep in en pakte enkele fans op. Het weer. Het is bewolkt en op veel plaatsen regenachtig. Vanmiddag breekt vanuit het westen de zon door.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 I am spent my time in shallow sheets I should have seen your hand I didn't see the signs Was blinded by the lights And lost where I belong I thought that we grow old Give kids our bad advice Now I'm on you went and left me with these sleepless nights You took my warmth and soul Left me with doubt and cold Is this where I belong? Gone are the days of young Better on Discover for his heart. He don't know spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started it's hard.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 In het centrum van Den Bosch is een studentenflat ontruimd vanwege een grote brand. Het vuur ontstond op de tweede verdieping en sloeg over naar de derde. Voor zover bekend is niemand ernstig gewond geraakt. Ook de VS heeft zijn verontwaardiging uitgesproken over de manier waarop Wit-Rusland een vliegtuig heeft gedwongen te landen, zodat het land een criticus van president Lukashenko kon arresteren. Minister Blinken eist zijn onmiddellijke vrijlating. In Nijmegen hebben duizenden fans van NEC de promotie van hun club gevierd. Vanwege de coronaregels mocht dat eigenlijk niet, maar burgemeester Bruls kneep een oogje toe. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regenachtig.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 my birthday suit when I'm home alone. Talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying, Now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name and All the rich and famous, your first hit on you are shame.